9 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse premier May praat rond deze tijd met voorzitter Juncker van de Europese Commissie. Het gesprek gaat hoogstwaarschijnlijk over de zogenoemde backstop. Een soort vangnet dat moet garanderen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft... als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Morgenavond stemt het Britse lagerhuis over de Brexit-deal van May met Brussel. In januari werd die deal verworpen. May hoopt nu alsnog toezeggingen te krijgen... zodat ze het lagerhuis morgen wel over de streep kan trekken. De Verenigde Staten waarschuwen westerse bondgenoten dat bij de aanleg van het 5G-mobiele telefoonnetwerk een samenwerking met Huawei of andere Chinese telecombedrijven kan leiden tot minder uitwisseling van informatie door de veiligheidsdiensten. De Wall Street Journal meldt dat Duitsland officieel is gewaarschuwd... maar een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Berlijn wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse ambassade wilde wel kwijt dat in dat geval... de uitwisseling van informatie tussen landen in het Westen trager zal worden... en dat, het sowieso het delen, en dat sowieso het delen van gevoelige informatie in gevaar zou kunnen komen. Actrice Janine van Elzakker is afgelopen nacht overleden. Ze werd vooral bekend door haar rol van Wilhelmina Kutje junior... in de tv-serie Plafond over de vloer... en het radioprogramma Ronflonflon van Wim T. Schippers. Van Elzakker sprak ook onder meer de stem in van Beertje Gollagol... in de gelijknamige animatieserie. Janine van Elzakker was 73 jaar. Het weer. De komende uren verdwijnen de buien en neemt de wind af. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en weer veel wind.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 Oftewel, het eh, zou goed zijn voor een Grammy Award. Eh, Lizzie V was dat met eh, Little Big Secret. 14 februari, Valentijnsdag 2019, was voor mij nooit meer hetzelfde. Toen ik op een gegeven moment, een dag later, het nummer nog een keer hoorde. toen was ik helemaal verkocht en om. Ja, eigenlijk daarvoor eigenlijk ook al. Maar het, het, ging om meer om het verhaal erachter. Want als mensen geheimen, misschien kleine geheimen... die heel groots kunnen zijn... en daarmee misschien zichzelf in de problemen kunnen brengen... ja, dan wordt het een probleem. En daar gaat dit over. Eh, kijk even op eh, de YouTube-kanaal van eh, Lizzie V. En dan zie je ook het verhaal uitgelegd... door onder andere Erik Boers en Björn Niesen. Want dat zijn de mensen die hebben meegewerkt aan de video van Little Big Secret. En ja, het wordt beter breed uitgedragen, moet ik erbij zeggen. Ehm, niet in de laatste plaats eh, door ons, maar ook door onze vrienden van Omroep Zuidplas. Eh, bij, eh, onder meer bij Willem de Waard van Zwaardvis. Die doet op eh, zaterdagmiddag tussen 12 en 2 een programma. En eh, dat sluit eh, een beetje aan op wat wij doen. Dus bij deze ook weer eventjes de samenwerking even benoemd. Want wij vinden, Willem en ik, dat Nederlandse producties best wel wat meer ja, op de voorgrond mogen treden wat dat er gaat. Goed, we hebben er nog eentje die we nog draaien en dat is een band die in aantocht is. 3 april zullen ze hier zijn. Of 4 april. 4 april zelfs. Want 4 eh, april is op een donderdag. Dan zal het de beurt zijn van Moorpark. En eh, dit eh, is een beetje hoe ze klinken. Ja, standaard. Maar ik ben net zo overtuigd als, uh, dat ze dat gaan doen als Minor Citizen. Stevige bind. Maar als ze hier zijn, dan wordt er toch wel een jasje uitgedaan, denk ik eerlijk gezegd. Dit is dus Moorpark met On My Way. zijn uh, dat eh, de camera wel een beetje weer de richting eh, van de band op kan. Dus <laughs> dat, dat, dat, ja, dat krijg je als je één techneut mist, weet je. Dus dat, <laughs> dan moet Marcus een soort octopus-act op gaan voeren. Is wel te zien, denk ik, ook op de webcam. Maar goed, uh, Moorpark is een ontdekking. En ik weet dat er hier binnen worden iemand dus nu uh, juichend op de stoel zit. Dat is Dolly de Pierk. Die doet het eh, programma uh, ZFM Lunch eh, tussen 12 en 2. Daar is een soort sidekick samen. Nou, soort. Dat, ze is een sidekick. Met onder meer Ruud Jansen. Dus dat, dat, dat programma dat kun je dan gewoon bijna elke werkdag horen tussen 12 en 2. Nou, het is zover. Ehm, ik ga kijken en de richting de, de plek waar drie bandleden zitten van Minor Citizen. Zijn jullie er klaar voor? Nou en of. Nou en of. Eh, nou, dan ben ik eh, benieuwd. Eh, eerste nummer. Wat is, welk nummer gaan jullie als eerste spelen? Het eerste nummer is een prachtige akoestische uitvoering van Feels Good. right. feels good to let you go. But on the other hand, I've lost you as a friend. It's still painful to be near you. I hate this playing games, I don't know who to blame. Do you feel the same? twice strong. I don't know what I said or did to make you mad. I would never try to harm you. Just look me in the eye. Please try to ignore. What you do that for? You're standing there, you left me wondering where did we go wrong? Just when I thought I got rid of it without warning, it comes back twice as strong. Eh, even klinken. Want eh, ja, eh, en, nu komt er ook een gitaar bij. Dus het wordt nu nou, spannend, denk ik. Nu begint het. Ja, het, tweede nummer wat jullie gaan spelen, welke wordt dat? Dat wordt Restless. It never blow. When I figure out the next one, you'll be the first to know. er in ieder geval af. Eh, het, eh, ja, ik, ik, ik eh, vind het wel, wel tof, dit, dit, Zeker eh, in deze bijzondere uitzending. Want ik heb het opgehangen eh, aan iemand in Drenthe. Eh, waar ik een beetje, ja, eerst een beetje plagerig mee een discussie zat te voeren. Over een Formule 1 die hier schijnbaar moet gaan komen. Of dat nou in Zandvoort of in Assen is. Hij vindt in Assen, mij maakt het wat minder uit. Maar ja, stiekem hoop je natuurlijk dat het bij mij in mijn achtertuin komt. Maar ik zal er weinig moeite mee hebben als het ook in, in Assen terecht gaat komen. Ten slotte, het gaat om Max of die hier ook gewoon hier zijn rondjes kan rijden. De, de camera zal wel weer gaan draaien, dus die zal wel weer mijn richting op eh, gaan komen, denk ik. Nu is het weer tijd voor muziek uit de toverdoos. De Freddy van Tellingen Show gaat gewoon nog door in deze Alternative FM. Eerst Marvin Day met eh, zijn laatste, de band dus. En dat nummer dat heet Solid. En nou is het weer te hopen dat het allemaal wel weer een beetje goed komt met uh, Vriend Verdonschot. You know exactly where. set my feet off the ground. But your silence has put me down again. Ze is nog in eh, Sri Lanka, maar eh, als het goed is zal, eh, denk ik, dat een beetje op zijn eind gaan lopen. En dan komt ze weer terug. En ik heb de verzekering gekregen van de grote man van King Forward Records, Frank Bond zelf, dat Ion ook deze kant nog op gaat komen. Dus wanneer dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. het nummer gaat over een onuitgesproken liefde, Nothing at All. Daarvoor hoorden we Marvin Dayband, die een knipoogje maakt naar de muziek van een van zijn bandleden, Cas Ronkers. Want het, toch vind ik dat dat een aardige overeenkomst is. De, de stijl van Cas en eh, zijn band eh, is toch opvallend in eh, deze Solid verwerkt. Maar goed, dat mag dan mijn persoonlijke interpretatie zijn. Twee minuten voor half tien. We gaan weer naar de speelplaats tegenover ons. Want daar zitten ze, Minor Citizen. Met nog drie nummers die wij nog van hen te goed hebben. Dus we gaan weer naar dan luisteren. Thomas, welke eh, ga je mee of welke gaan jullie mee beginnen? We gaan beginnen met What Have I Become? When I saw you, all I could think is how, how can it be? Why, why is it me? so sick of trying. I'm not certain if you even know what goes through my mind. Know that I'm in a bind. I'm so sick of dying. My heart has since stopped working. My brain has gone numb. you bring Bent, Want dit blok bestaat uit drie nummers. En we hebben er eentje gehad. Dus er blijven er nog twee over. Thomas, aan jou weer het woord. Yes, deze volgende heet Relatable. En deze is oorspronkelijk ook akoestisch. Ah. Dus zoals je hem nu hoort, staat hij eigenlijk precies op onze EP, Circularity. Ah. En die staat op Spotify, dus uh, check het out. Ja. tell me how you feel. I feel the same. Everything you go through, I go through as well. When you talk about your butterflies, I'm thinking about the same thing, but it isn't the same. I hope you're happy with him. are truly freed of me and everything I stand for. You tell me that you're free while my mind is breaking down, but I'm happy for you. Happy you've got rid of me. When you tell me how you feel, who am I to tell you no? who am I to you? I'm touching my own hand just to see how it would feel. Remember when you said. my mind is in the worst place since I've met you. But I can't stop thinking about you. You're just so relatable. Nice song. Eh, goede song. Uh, vrienden, vrienden. De laatste voor eh, vanavond, die gaan we nu horen. Ja, die sluiten we met een knaller af. Een akoestische knaller. Deze volgende heet Over Again. Yep. it when you shut your door. But one thing is certain you won't have to worry no more. Who am I to tell you no? I'll have you just as a dat was hem, dat was hem. Eh, nou, ik ben ook even het, eh, het een beetje erin gezogen, als het ware, in eh, het nummer op zich. Maar er zit hier en daar toch wel wat raakvlakken van, van toch een... Ja, ik zou bijna zeggen een man in een monokok, in een kleine cockpit... die toch zijn rondjes over zowel het Zandvoortse asfalt of het Drentse asfalt... Dus dan komt toch weer die link naar de grote Freddy van Tellingen show vanavond. Toch weer een beetje naar boven. Want uh, ik, eh, ik, ik merkte toch wel wat aanknopingspunten. Het zou allemaal kunnen dat je achter je stuur zit... en eh, dat je een paar rondjes over het, over het Drentse asfalt of het Zandvoortse asfalt rijdt. En eventjes gewoon het plankgas, dat, dat idee. Dat had ik er wel een beetje bij. Dus, het zou zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, maar goed. Eh, jongens, dank jullie wel voor eh, de komst. We gaan straks nog even praten eh, met Minor Citizen. Want zij waren vanavond te gast in deze Alternative FM een speciale alternative FM. Dat dan weer wel. Ehm, deze beste, beste braverik, deze Tobias Bader, die gaat ehm, hier komen. En dat doet hij op 21 maart. En het nummer wat je hier hoort heet Rise and Fall. Thunderbird heet het nummer van eh, Astrid. En het is terug te horen op A Lake Inside. Ehm, ik kan uh, in ieder geval bij vertellen dat eh, vanavond de heren in, in DB Sound... ik weet niet hoe het heet. ja, de DB's Sound in, ehm, voor bands in Utrecht daar laten ze horen. Dat is een, eh, speciaal, eh, eh, ja, een speciale plaats voor underground muziek. Nou, daar past Astrid zeker wel in thuis. want de presentatie van het album verloopt op dit moment al daar. En wij ja, zijn dus nu getuigen van dat we dus ook nog het nodige kunnen draaien. Thunderbird past ook precies in de grote Freddy van Tellingen show. Want ja, dat is hem vanavond. de show van een hartstochtelijk pleitbezorger voor de wedstrijden op het circuit van Assen. Dus, eh, en ik vind het een leuke man. Dus daarom, eh, tenminste zo vind ik het. Eh, de manier waarop hij zich uit op Facebook... is dat de reden waarom ik hem eh, daarom eh, deze show aan hem opdraag. Dus dat doe ik maar één keer hoor, Freddy. Want daarna dan gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Want het is leuk om, om niet elkaar een beetje af te lopen zeiken... maar gewoon ook een beetje elkaar in de waarde te laten... en gewoon jezelf te kunnen zijn. Daar gaat het uiteindelijk om. Goed, ehm, twee nummers achter elkaar. Daarvoor hoorde je Tobias Bader met Rise and Fall. En de man komt hier naar de studio zal die op 21 maart doen. Wie komen de volgende week? Nou, dat zijn ook nog mensen van de Rob Akda wordt. Van Rooster, de, ook de deelnemende band die in de derde voorronde staat. Net als eh, deze band van eh, eh, Thomas, Kisha en Hessel. Minor Citizen. Eh, want Van Rooster heeft daar ook in gespeeld. Eh, sterker nog, eh, Van Rooster zat ervoor en Minor Citizen zat er precies achter. Dus dat geloof ook dat ze precies het stokje aan elkaar hebben overgegeven op die avond. Tenminste, dan moet ik weer even graven in mijn geheugen. Maar goed, ehm, gaat het allemaal nergens over. Ja, zeer. Kijk, het klopt dus ook nog in mijn, in mijn brein van een 50-plusser. Goed. Dakota. van eh, Alaska. De nieuwe song van het eh, album Play for Peace. Het is ook gelijk meteen het einde van eh, deze Freddy van Tellingen show. Alternative FM zit erop. Straks veel plezier met Vader Veugen en Peaceful Radio. Dit is Ubrich. Dag! Dus ik nog gewoon een minuut te vroeg. <laughs> dat gebeurt mij nooit, dit. Ja, ja, wah, wah, Nou, we hebben dan nog eh, even 45 seconden, zeg ik eh, gewoon eh, samen met Marcus. gewoon, ja, jij loopt dan lekker heel gauw. zullen we dan gewoon nog maar weer een koor zeggen... Tot volgende week! Dat lijkt mij een goed plan. Um, ja, was de verkeerde microfoon ook nog. Goed. <laughs> nog een keer. Eh, dat gaan we niet nog een keer doen. Eh, ja, dat, eh, dat, dat, dat, gebeurt wel eens. Nou ja, ik zal het nog een keer doen, Marcus. Maar nu met een goede microfoon. Want ik heb het tot vol... Ja, ja dit gebeurt dan. Ja, dat gebeurt dan. Tot, volgende, week. Inderdaad. <laughs> volgende week dus hebben wij um, Van Rooster. Straks dus veel plezier met Vader Veugen en Peaceful Radio.